Jan van der Putten met het NOS-journaal. Medewerkers bij Defensie krijgen vanaf maart 1% loonsverhoging. Minister Hillen is het daar met de vakbonden over eens geworden. De afgelopen twee jaar kregen de bijna 70.000 medewerkers bij Defensie geen verhoging. De onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden lagen al een tijd stil. In december praten de minister en de bonden verder over een nieuwe CAO. Vanwege bezuinigingen moeten de komende jaren zo'n 6.000 medewerkers Defensie verlaten. Britse en Amerikaanse commando's hebben bij Somalië een gekaapt schip bestormd. Ze hebben de bemanning van het Italiaanse vrachtschip ontzet en elf Somalische piraten overmeesterd. Volgens het Britse ministerie van Defensie boden de piraten geen verzet. De 23 bemanningsleden uit Italië, India en Oekraïne zijn allemaal ongedeerd. Het Italiaanse vrachtschip werd gisteren gekaapt. De Europese Commissie moet een strengere rol krijgen bij het handhaven van begrotingsregels. Commissievoorzitter Barroso zei in Den Haag dat hij het op dat punt eens is met premier Rutte. Alleen met veel begrotingsdiscipline kan de euro stabiel blijven, zei Barroso. Griekenland krijgt het volgende deel van de beloofde lening waarschijnlijk begin november uitbetaald. De inspecteurs van de EU, het IMF en de Europese Centrale Bank hebben onderzoek gedaan. En ze geven een positief advies over de lening van 8 miljard euro. Maar de drie waarschuwen dat Griekenland inderdaad zijn bezuinigingsdoelen niet haalt, zoals Athene al had gezegd. Er zijn opnieuw problemen met BlackBerry-telefoons in Nederland en ook in andere Europese landen, in Afrika en het Midden-Oosten. Gisteren was er ook al een grote storing. Ook vandaag kunnen mensen met een BlackBerry door een storing bij fabrikant RIM geen verbinding maken met internet. Bellen is nog wel mogelijk. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen regenachtig. Minimumtemperatuur 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. Minder wind en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van 5 kilometer en langer staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 7 kilometer. De andere kant op tussen Hoevelaken en de afrit Bunschoten 6. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en Hoogmade 6. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 5. A12 Utrecht richting Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en Driebergen 7. De andere kant op voor knooppunt Oude Rijn 5. A15 vanuit Europoort tussen Hoogvliet en knooppunt Vaanplein 6. Dan de A20 naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk 5.